7 Amber Brandsen met het NOS-journaal. De Britten gaan vandaag naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De laatste peiling wees gisteren uit dat het een nek-aan-nek-race is... tussen premier Cameron en oppositieleider Miliband. Geen van beiden zal waarschijnlijk een absolute meerderheid krijgen in het parlement. Verwacht wordt dat de vorming van een regering dan ook lastiger wordt dan ooit. Over een uur gaan de stemlokalen open en mogen 50 miljoen mensen hun stem uitbrengen. In Maastricht heeft iedereen weer stroom na een stroomstoring die gisteravond ontstond. Door een brand in een transformatorhuisje viel gisteravond de stroom uit in 16.000 huizen. Het vuur werd veroorzaakt door kortsluiting. Zo'n 6.000 huizen konden nog niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten en krijgen tijdelijk stroom van noodaggregaten. Tornado's hebben vannacht veel schade aangericht in de Amerikaanse staat Oklahoma. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. Tussen Texas en Nebraska werden ongeveer 20 wervelwinden gezien. Het noodweer was op zijn hevigst ten zuidwesten van Oklahoma City. Het vliegveld van de stad werd korte tijd geëvacueerd vanwege de stormen. In de voorstad Tuttle waarschuwde de politie voor tijgers en andere wilde dieren... nadat een safaripark door de stormen was getroffen. Enkele dieren wisten te ontsnappen, maar konden na korte tijd weer worden opgesloten. De architect van station Rotterdam Centraal wil geen hogere toegangspoortjes. Dat meldt RTV Rijnmond. In Rotterdam springen veel mensen over de poortjes heen om zo het inchecken te ontlopen. De Tweede Kamer wil ze daarom verhogen. Volgens de architect maken verhoogde poortjes het station een stuk minder uitnodigend. Het weer, het is wisselend bewolkt en er trekken enkele buien over het land.